Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst is in Iran iemand geëxecuteerd. Die was opgepakt tijdens de protesten van de laatste maanden. De man van 23 was volgens staatsmedia schuldig... omdat hij een veiligheidsmedewerker had verwond en een straat blokkeerde. In Iran zijn al maanden protesten aan de gang... die begonnen na de dood van Massa Amini van 22. Zij overleed nadat ze werd opgepakt... omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen. De kans is groot dat er de komende dagen in Duitsland nog meer mensen worden opgepakt. Gisteren werden in het land 25 mensen aangehouden. Die waren volgens justitie van plan om het Duitse parlement te bestormen en de macht te grijpen. Het onderzoek zit er nog niet op, Vertel onze correspondent daar Charlotte Waaiers. Het blijft zich uitbreiden. Ja, er komen eh, verdachten bij, twee verdachten bijgekomen. Nog meer woningen en gebouwen onderzocht. Ehm, er zijn wapens in beslag genomen, weten we inmiddels. En de veiligheidsdiensten die geven aan dat ze er rekening mee houden ja, dat die door doorzoekingen nog verder blijven gaan. Eh, en dat er ook nog wel meer mensen in voorlopige hechtenis worden genomen. In een huis in Assen was vannacht een overval. Drie mensen zijn daarbij gewond geraakt. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Wel zegt de politie dat meerdere mensen midden in de nacht het huis binnenvielen. Er is nog niemand opgepakt. De Formule 1 heeft bijgetekend. Max Verstappen en zijn collega's rijden ook in 2024 en 25 hun rondjes over het circuit van Zandvoort. Er lag al een contract voor volgend jaar met de optie om er nog twee races aan vast te plakken. En dat is nu dus gebeurd. En een dikke deal voor een Nederlandse honkballer. That ball gets out of here. That ball is gone. Sander Bogarts crushes one on a wicked line drive for a grand slam. Sander Bogaerts gaat van de Boston Red Sox naar een club in San Diego... en tekent daarvoor een megacontract. In 11 jaar tijd gaat hij 280 miljoen dollar verdienen. Bogarts is geboren op Aruba en komt uit voor het Nederlandse team. Het weer nog af en toe buien met misschien ook natte sneeuw. Tussendoor is er wel een zonnetje te zien. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu best wel snel korter. Het is nog druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel. Daar heb je nog 20 minuten extra reistijd. Van Amsterdam naar het zuiden op de A2 staat het vast voor de afrit Utrecht Centrum. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En op de ring, de A10 van Amsterdam, is de vertraging nog een kwartier op de ring Zuid bij Amsterdam buiten Veldert.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 Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love, call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love, call it love?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 Take it slow. I'm still learning your body. If I get too rough, then you can just tell me to. Take it slow. You know what it is right now. We are making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about Take one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn up? ground and just take it slow. I know what you're on at this time of night when you turn around and just take it slowly when you approach me. I might listen if you openly ask me to. Take it slow. I get caught in the moment I'm gonna put you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night.